Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een deel van de snelweg A30 is in beide richtingen dicht bij Barneveld... vanwege een grote brand op een industrieterrein. De rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. Omwonenden van het industrieterrein moeten ramen en deuren dicht houden. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er al bijna evenveel aanvallen van wolven op vee geweest als in heel vorig jaar. De meeste aanvallen, bijna de helft, waren in Gelderland... Tot begin oktober waren het er 741 in totaal, tegenover 770 in heel 2024, meldt de organisatie die dat voor provincies bijhoudt. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Honderdduizenden mensen zijn in de Filipijnen de straat op gegaan nadat de twee orkanen van afgelopen maand corruptie hadden blootgelegd bij waterwerken. De betogers zijn ervan overtuigd dat levens hadden kunnen worden gered... als aannemers hun werk naar behoren hadden gedaan. Eerder bleek al uit onderzoek dat projecten die de gevaren van natuurgeweld moesten beperken... niet goed zijn uitgevoerd. De A58 bij Tilburg is weer open na twee ongelukken vanochtend vroeg. Rond half zes botste een personenauto op een vrachtwagen. De bestuurder moest worden bevrijd door de brandweer. En terwijl die bezig was, botste een tweede auto met drie inzittenden op de brandweerwagen. De drie inzittenden van de tweede auto raakten gewond, maar het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. In Spanje zijn in een asiel bijna 500 beschermde exotische dieren in beslag genomen... zoals leguanen en vogelspinnen. Zo'n 200 dieren waren al dood toen de politie binnenviel. De opvang had niet de juiste papieren. Vier mensen zijn aangehouden. Het weer vanuit het noorden breekt op steeds meer plaatsen de zon door.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 Baby van Zandvoort. Dit is ZFM. you. Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.